Hij was zelf ambulancechauffeur en kwam op het idee toen een patiënt tijdens een rit vertelde wat hij nog graag zou willen. Sindsdien rijden vrijwilligers van de stichting patiënten in een ambulance naar de locatie van hun wens. Soms zelfs naar het buitenland, bijvoorbeeld om nog één keer de bergen te zien. Inmiddels zijn meer dan 16.000 mensen wensen vervuld. Kees Velboer was 62 jaar. In Miami zijn resten gevonden van het laatste nog vermiste slachtoffer van de flatramp. Het gaat om een vrouw van 54. Het totale aantal slachtoffers na het instorten van het appartementencomplex op 24 juni komt ermee op 98. Alleen in de eerste uren na de ramp zijn er nog mensen levend onder het puin vandaan gehaald. Op 8 juli werd de reddingsoperatie omgezet in een zoekactie. De oorzaak van de ramp is nog niet vastgesteld. Wel is al duidelijk dat er schade was aan het beton onder het zwembad... en dat er scheuren zaten in de parkeergarage. Na inspectie zijn nu ook bij tientallen andere gebouwen in Miami gebreken vastgesteld, zoals afbrokkelend beton. De Nederlandse universiteiten willen het nieuwe collegejaar gewoon volledig open. Ze zien niets in onderwijs op anderhalve meter afstand... en willen studenten liever niet verplichten om te testen. De vele besmettingen door de Delta-variant veranderden daar niets aan... blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Instellingen zeggen dat ze praktische en ethische bezwaren hebben... om testen verplicht te stellen. Ook is het niet te doen om verschillende scenario's op te stellen... omdat de werkdruk in het onderwijs enorm is. Het weer, lokaal nog buien, maar uiteindelijk wordt het vannacht zo goed als droog... en koelt het af tot een graad of 15. Komende dag eerst zon, later weer nieuwe buien en maximaal 23 graden.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 Hmm. Appelle-moi Kataléa mais hmm. Pour qui tu te prends, joie en toi, tout déboule. Le boulet est en dans l'air, il est toc toc. Est-ce que tu pourrais m'étonner? J'sais pas si t'es capable. en vrai me parle pas.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 Tu yombe, yombe, yombe, yombe, yombe, chérie, tu sais. Chérie Coco, fais-moi hum mm hum. J'veux Je veux le bifton, pas de bobo. Chérie Coco, veux ma photo. Fais-moi hum, hum pas de bobo. Appelle-moi Cataléa, mea hum, hum. T'aimes toucher moi, je le sais bien, je le sais.